Gemoers maakte onder meer de anti-aanbaklaag Teflon. Daarbij werd de chemische stof C8 gebruikt. Die is volgens toxicologen gevaarlijk voor de volksgezondheid. De Nederlandse ambassade in Singapore heeft onlangs een Nederlands homostel aan een paspoort geholpen voor een baby die uit een Cambodjaanse draagmoeder was geboren. De vader had het kind met toestemming van de draagmoeder al voor de geboorte erkend. Hierdoor verkreeg het meteen bij de geboorte het Nederlanderschap. Dat stelt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De zaak ligt gevoelig omdat Cambodja vorig jaar het commercieel draagmoederschap heeft verboden. In Nederland geldt al langer een verbod. Door het kind al voor de geboorte te erkennen werd het verbod omzeild. De autoriteit Consumentenmarkt wil dat beoordelingssites transparanter worden over de manier waarop ze beoordelingen verzamelen. Er zijn geen aanwijzingen dat er structureel iets misgaat in hun werkwijze, maar er is wel ruimte voor verbetering, zegt de ACM. Zo schakelen bedrijven steeds vaker consumenten in die tegen een beloning een beoordeling schrijven. Dat mag, zegt de ACM, maar het moet er wel bij staan. In Curaçao is binnen twee weken na de verkiezingen een nieuwe regering gevormd. Die bestaat uit drie partijen. De formatie kon zo snel gaan doordat het regeerakkoord dat de partijen na de vorige verkiezingen hadden gesloten vrijwel kon worden gekopieerd. De regering wordt geleid door de partijleider van de Liberale Partij. Volgens hem was snelheid geboden omdat de voor corruptie veroordeelde Gerrit Schotten zijn positie in de interimregering misbruikte om nog snel bevriende ambtenaren op bepaalde posities neer te zetten. Het weer vanochtend veel zon en de temperatuur loopt op tot 18 tot 22 graden. In de loop van de dag trekt er vanuit het zuiden bewolking over het land en kan er een bui vallen. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat tussen Voorthuis en Hoevelaken 8 kilometer file. A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en Maarsen 3 kilometer file. 3 kilometer file ook op de A8 Zaandam Amsterdam tussen Westzaan en Knopend Zaandam door technische problemen aan de brug. A12 Den Haag Utrecht tussen Reewijk en Nieuwebrug 4 kilometer. Tussen Nieuwebrug en Harmelen 5 kilometer file. A27 Breda richting Utrecht door een ongeluk een half uur vertraging tussen knooppunt Gorkum en Lexmond is 6 kilometer file. De N206 Heemstede-Zoetermeer is nog steeds in beide richtingen dicht tussen Noordwijk en Katwijk door een hevige brand langs de weg.